Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Drie jongens zitten vast voor de dodelijke tramaanrijding in Den Haag. Gisteravond kwam een oudere man om het leven toen hij onder de tram kwam. Omstanders zeggen tegen Omroep West dat het slachtoffer door drie anderen werd geduwd. Deze buurtbewoner had zoiets niet verwacht in haar wijk. Ik ervaar het als een hele fijne, vriendelijke, kindvriendelijke omgeving... waar veel gezinnen met kinderen wonen. En in elke buurt gebeurt wel iets, maar zoiets heftigs? Nou, vreselijk. De drie verdachten zijn tussen de 15 en 18 jaar oud. Een deel van Haarlem ligt plat door een stroomstoring. Winkels zijn gesloten en verkeerslichten werken niet. De gemeente, de politie en het station zitten ook zonder stroom. De netbeheerder verwacht dat de storing elk moment verholpen kan zijn. In de gevangenis van Zaanstad moet weer een medewerker weg die heeft aangerommeld met een gevangene. Het is een vrouw die een relatie heeft gehad met iemand die vastzit. Gisteren kwam naar buiten dat in diezelfde gevangenis eerder een rechtsbijstandsverlener nogal intiem was geworden met een gevangene. Minimaal een jaar wachten voordat je kind naar zwemles kan is geen uitzondering meer. Bij zwemschool Het Snorkeltje in de Beeld lopen de wachttijden flink op. Op deze locatie hebben wij een wachtrij van 4,500 kinderen. Dat betekent ongeveer anderhalf tot, eh, tot twee jaar voordat kinderen aan de beurt zijn eh, om te mogen zwemles. En daarom kun je nu zelfs in de vakantielessen om zo de wachtrij in te korten. Deze vader maakt er gebruik van. Ja, we zijn extra aan het lessen, want in de herfstvakantie hebben we meer tijd om eh, te kunnen zwemmen. Normaal gesproken zitten mijn zoontje zit nu op eh, school en eh, nu kunnen we extra zwemles nemen. Zwemleraren hopen dat de wachtlijst snel korter is. Kinderen leren nu later zwemmen en in een land met veel water als Nederland is dat gevaarlijk. Het weer nog bewolkt met regen en motregen, maar ook best warm, 17 tot 20 graden. Vanavond klaart het op en morgen ook erg zacht met 18 of 19 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam staat tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp 3 kilometer file. De vertraging is 5 minuten.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 Nothing lasts forever, nothing goes to plan. Don't you lose your grip, be letting go of my hand. Cause every single second hem op 106.9. 106.9. Zie je 24 uur per dag. Hete zomerhits. be did know you crazy like my mama, mama. She, girl, you killing me, but you won't see me with another lover, baby. Oh oh, uh-uh. you are just a little loco, like what's in Acapulco. I'm just riding. like my mama, mama ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit.